Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. In Frankrijk is het vanaf augustus verplicht om bij restaurant of cafébezoek een coronapas op zak te hebben. Met zo'n pas moeten mensen laten zien dat ze gevaccineerd zijn of negatief zijn getest op het coronavirus. Ook reizigers die met de trein of het vliegtuig komen moeten zo'n pas hebben, zei president Macron in een toespraak. De verplichting geldt voor alle Fransen en toeristen die ouder zijn dan 12 jaar. De politie is een onderzoek gestart naar een zedenincident... gistermiddag op een camping in Rezen in Overijssel. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat het incident van gisteren vergelijkbaar is... met een zedenincident met een kind op dezelfde camping in april. Dat gebeurde toen in het toiletgebouw. De politie doet sporenonderzoek en gaat bezoekers ondervragen. In een ziekenhuis in het zuiden van Irak zijn tientallen doden gevallen bij een brand. Die brak uit in een ziekenhuis op de covid-afdeling. Persbureau Reuters zegt dat het aantal doden waarschijnlijk nog verder zal oplopen. Veel patiënten worden nog vermist. Het vuur zou onder controle zijn. In het ziekenhuis wordt gezocht naar overlevenden. Door het hoge aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen... heeft de GGD daar het bron- en contactonderzoek moeten afschalen... Het lukt ze niet meer om alle contacten van een positief getest iemand te bellen. Omdat het extreem druk is, aldus de GGD. Wie nu positief getest is, krijgt instructies om zelf mensen te bellen... met informatie over de besmetting. Het weer vannacht wordt het niet kouder dan 17 graden. In de ochtend vooral in het zuiden en oosten van het land geregeld regen.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 Oh, let's go to the park I wanna kiss you underneath the stars il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es cop, en vrai me parle pas. Tout billet code code, de quand t'es capable, yeah, yeah, yeah.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 Chérie, coco, fais-moi hum mm hum. Mm. J'veux le bifton, pas de beaucoup Chérie Coco, veux ma photo. Fais-moi hum, hum pas de bobo. Appelle-moi Cataléa, mais à ah, hum, hum. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Hum, Appelle-moi Cataléa, mais à ah, Pour qui tu te prends, joie en toi tout déboule. Tu me parlais, j'ai vu tout l'inverse. Donc c'est mort. de quoi je me mêle. Je veux de l'air avec toi, je m'en mêle. Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non y'a pas de problème hmm. Chérie coco, fais-moi hum mm Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie coco, veux ma photo. Fais-moi hum pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mais T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais.